Oh. Nasty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't here to party. me And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. overdue. Give me some room. coming show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get my sweat until my clothes come off. It's exclusive speakers up on all. Still jumping six in the morning. Table dancing glasses of fashion. No questions. Time for some action. People just go little something on the to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to jump, and That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll.